1 uur. Jan van der Putten met het nos nieuws verwoest is een derde dode gevonden, melden Spaanse media. Het huis was vermoedelijk de uitvalsbasis voor de terroristen... die de afgelopen week aanslagen pleegden in Barcelona en Cambrils. In het huis in Al-Sanar bereiden ze mogelijk hun aanslagen voor... en ging er wat mis met de gasflessen die ze wilden gebruiken. Bij de aanslagen vielen 14 doden. Een van de verdachten is nog altijd niet gevonden. Het wrak van het Amerikaanse oorlogsschip USS Indianapolis is teruggevonden in de Filipijnenzee. Het schip vervoerde de atoombom die de, in de Tweede Wereldoorlog op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid. Op de terugweg werd de Indianapolis door de Japanners getorpedeerd. Duizend opvarenden kwamen om het leven. De Indianapolis werd op vijf kilometer diepte gevonden door een team van Microsoft-miljardair Paul Allen. Drie moslims die in Australië vastzitten voor brandstichting in een moskee worden aangeklaagd voor terrorisme. De drie Soenieten zouden door IS zijn geïnspireerd om de Sjiitische moskee in Melbourne in brand te steken. Volgens de politie staat vast dat ze verdeeldheid wilden zaaien in de moslimgemeenschap. Twee van de drie zaten al langer vast. De derde werd gisteren gearresteerd. Ze kunnen tot levenslang worden veroordeeld. De Turks-Duitse schrijver Dogan Akanli is gearresteerd. Hij was op vakantie in Spanje toen hij werd opgepakt op verzoek van Turkije. De reden is niet bekendgemaakt, maar volgens een advocaat zitten er politieke motieven achter. In Duitsland wordt de arrestatie van de schrijver gezien als een nieuwe verslechtering van de relatie met Turkije. De Duitse minister Gabriel van Buitenlandse Zaken heeft Spanje gevraagd Akanli niet aan Turkije uit te leveren. Het weer, vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Verder naar het zuiden geregeld zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in Zeeland regen en zon in het noorden en een graad of 20. Dit was ZFM, verkeersupdate.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 another lemon tree. Sing da da da da da da da da da da da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head tired, put myself into bed.